Mark Hokken met het NOS-journaal. In Noord-Holland zijn tientallen meldingen van wateroverlast gedaan. In Haarlem staat veel water in een café en ook het Centraal Station staat blank. In Bloemendaal werd een concert van Damien Rice gestopt... vanwege de zware regenval, meldt regionale omroep NH. Rijkswaterstaat zegt dat tussen Den Haag en Amsterdam... veel water op de A4 ligt. Bij de schietpartij in het oosten van Canada vandaag zijn twee agenten omgekomen. De andere slachtoffers zijn een man van 45 en een vrouw van 43. De agenten waren afgekomen op een melding in een woonwijk van de stad Fredericton. Daar troffen ze de man en de vrouw dood aan. De agenten werden vervolgens zelf onder vuur genomen. De dader is neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. In China worden ongeveer een miljoen Oeigoeren vastgehouden in strafkampen. Volgens de VN zijn daar zeer aannemelijke aanwijzingen voor. De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China die vooral in het westen van het land wonen. China zal maandag reageren op de bevindingen van het VN-comité tijdens een VN-vergadering in Genève. De kermisfeesten in Os mogen volgende week doorgaan, maar de muziek moet uit. Dat heeft de rechter beslist in een zaak die door omwonenden was aangespannen. Die klaagde dat de muziek in de feesttent vaak veel te hard staat. De rechter heeft Volgens de rechter heeft de burgemeester onzorgvuldig gehandeld bij de vergunningsaanvraag voor de feesten. Die mogen dus doorgaan in Os, maar zonder muziek. Heerenveen heeft de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen gewonnen. De Friese wonnen in Zwolle met 3-2 van PEC. De Noor Morten Torsby scoorde twee keer voor Heerenveen... en moest er vlak na rust af met rood. Voor Zwolle scoorde Mike van Duinen twee keer. Het weer in de kustprovincies regen en onweersbuien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Ook in de rest van het land vallen vannacht buien. Overdag blijft het in de zuidelijke helft droog.